Ik leg mijn hart volledig in je hand. In je hand, want het behoort aan jou. Ze horen bij elkaar als zee en strand. In je hand. land. Jij bracht me vreugd, jij bracht weet dat ik van je hou. En als de zon breng ik rozen naar jou. Ik hoop dat jij.